Mark Visser met het NOS Journaal. De FBI doet onderzoek naar de opgestapte FIFA-voorzitter Sepp Blatter. Zowel tv-zender ABC als de New York Times meldt dat het onderzoek naar corruptie binnen de Wereldvoetbalbond zich nu ook uitstrekt naar de vertrekkende voorzitter. Blatter kondigde vandaag aan zijn functie neer te leggen wegens gebrek aan mandaat. De KNVB reageert verheugd op het aftreden van Blatter. Dit is een dag waar we naar hebben uitgekeken, zegt de bond. UEFA-voorzitter Platini spreekt van een moeilijk, moedig, maar juist besluit. En Michael van Praag vindt het vertrek van Blatter heel mooi nieuws... maar weet nog niet of hij zich weer verkiesbaar gaat stellen. Ook Louis Figo beraadt zich nog. Prins Ali is wel opnieuw in de race. De Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds zijn het eens geworden over de voorwaarden waar Griekenland aan moet voldoen om toegang te krijgen tot ruim 7 miljard euro aan noodsteun. Dat melden de persbureaus Reuters en de Financial Times. Het plan zou morgen aan Griekenland worden voorgelegd. Akkoord van het Trojka kwam tot stand na spoedoverleg met de leiders van Frankrijk en Duitsland. Bij een helikopterongeluk in Nepal is een Nederlandse arts om het leven gekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om een 32-jarige vrouw uit Eindhoven. Ze werkte voor Artsen zonder Grenzen, net als drie andere hulpverleners die ook zijn omgekomen. De helikopter had hulpgoederen gebracht naar een gebied dat zwaar getroffen is door de aardbevingen. Op de terugweg naar de basis vloog het toestel tegen stroomkabels en stortte neer. In Limburg is een ernstige bijenziekte opgedoken. De ziekte dook de afgelopen jaren al eerder op in Nederland, maar toen in het noorden van het land. Om verspreiding te voorkomen is een vervoersverbod ingesteld in een zone van 3 kilometer rond de plaats van de uitbraak. Regeling geldt voor zeker 30 dagen, maar kan worden verlengd. De ziekte, Amerikaans velbroed geheten, wordt veroorzaakt door een bacterie.